Drie uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Taiwan krijgt 750.000 doses coronavaccin van de VS. Dat heeft de Amerikaanse senator Tammy Duckworth vannacht bekendgemaakt... nadat ze in het land was aangekomen. Volgens haar maken de doses deel uit van het Amerikaanse plan... om miljoenen overgebleven vaccins te delen met andere landen. Door de grenzen zoveel mogelijk dicht te houden... had Taiwan tot voor kort nauwelijks coronabesmettingen... maar de laatste weken meldt het land dagelijks honderden positieve tests. De regering heeft een strenge lockdown afgekondigd. Eerder schoot Japan al te hulp door meer dan een miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin te doneren. IS-vrouw Ilham B. is door Nederland uit Syrië gehaald komen... dat het strafproces tegen haar zou stoppen, schrijft het kabinet aan de Kamer. Ze wordt al vier jaar vervolgd omdat ze naar het kalifaat ging... en zich aansloot bij terreurgroep IS. Vorig jaar zei de rechter dat het proces zou eindigen... als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. Volgens het kabinet deed zich een uitzonderlijke gelegenheid voor om B en haar twee kinderen terug naar Nederland te halen. In Den Haag wordt wisselend gereageerd op de actie. D66 vindt het goed dat die S-vrouwen hier berecht worden. VVD en PVV zijn er geen voorstander van. Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van de plannen voor het nieuwe stadion Feyenoord City thuis opgezocht. Onder meer de architect die bij de plannen betrokken is werd uitgescholden. Ook bonsten de supporters op zijn deuren en ramen, meldt Rijmond. Vanochtend schaarde Feyenoord zich in een advertentie in het AD achter Feyenoord City. Volgens de architect zijn de bedreigingen en intimidaties al jaren schering en inslag. De Brusselprijs prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Talia Verkade en Marco de Brummelstroet... voor een boek Het Recht van de Snelste... hoe ons verkeer steeds asocialer werd. De winnaar werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen.